makes me feel alive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 Een GroenLinks-bestuurder uit Amsterdam-West is opgestapt vanwege een beledigende tweet over Nelson Mandela. John de Laat vergeleek de overleden oud-president van Zuid-Afrika in een Twitterbericht met de hoofdpiet. Hij benadrukte later dat de tweet sarcastisch was bedoeld, maar het lokale bestuur van de partij vindt de tweet ongepast. Tijdens een benefietgala voor het Ouderenfonds op tv... hebben Gerard Joling en Gordon genoeg geld opgehaald... voor bijna 68.000 uitjes voor eenzame ouderen. Ook hebben zich zo'n 6500 nieuwe vrijwilligers... voor het Ouderenfonds vermeld. Eh, met het concert in Hilversum sloten de zangers hun programma Geer en Goor... Even geen cent te makken af. In Milaan zijn drie van de vier neergestoken Ajax-supporters zo ernstig gewond geraakt dat ze in het ziekenhuis moesten worden geopereerd. Een van hen is volgens correspondent Rob Zoutberg in zijn maag geraakt. De supporters werden neergestoken tijdens een confrontatie met aanhangers van AC Milan in de buurt van het San Siro-stadion. Daar speelden beide clubs voor een plek in de achtste finales van de Champions League. In die Champions League heeft FC Barcelona gewonnen van Celtic. In Spanje werd het 6-1. Daarmee pakte Barcelona de groepswinst in groep H. Ajax werd in Milaan uitgeschakeld. Het bleef 0-0 tegen AC Milan. Dat was voor de Amsterdammers niet genoeg om door te gaan. Ajax gaat wel door in de Europa League.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 ritme van Zandvoort.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 他。 things we'll never see again. All that we have amassed sits before us, shattered into ash.